Verwacht wordt dat er woensdag op een top besluiten worden genomen. Duitse tijdschrift Der Spiegel. BND heeft veel informanten in Libië en andere Noord-Afrikaanse landen. Het is niet duidelijk of de dienst de informatie over Gaddafi's schouwplaats heeft gedeeld met de NAVO. Donderdag bombardeerden Franse gevechtsvliegtuigen het konvooi waarmee Gaddafi uit Sirte probeerde te vluchten. De Duitse inlichtingendienst zegt dat het bericht in Der Spiegel nergens op slaat. Het weer, het is ongeveer 3 graden met in het binnenland kans op vorst aan de grond.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 Yes, we do. Models and models talking all of that. Uh-huh. You know I the party at? I'm finna go. the party at? If the party's where you're at, let me Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.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 Uh, Girls is on the way, but the Bacardi at? Uh. Models and models talking all of that. Yeah. No, I can't forget about my where the party at? where the party at? Where the party at? If the party's let me hear you say, oh, oh, oh, oh.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 Oh. Girls is on the way with a Bacardi at. Uh. Models and models talking all of that. Uh -huh. You know I can't forget about my club. Where the party at? And all my girls. Where the party at?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 Maar volgens De Jager moet het percentage flink omhoog. Uit een vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie, het IMF en de ECB bleek gisteren dat Griekenland er nog slechter voor staat dan gedacht... Vandaag praten de Europese leiders erover in Brussel. De politie Drenthe waarschuwt voor een partij gevaarlijk illegaal vuurwerk. Het gaat om lawinepijlen van het zwaarste type. Volgens de politie is de explosie van zo'n pijl vergelijkbaar met die van een staaf dynamiet. De politie heeft aanwijzingen dat een partij pijlen vorig jaar in de illegale handel terecht is gekomen... en is bang dat het vuurwerk de komende tijd op verschillende plaatsen opduikt... De politie roept mensen op om zich te melden als ze weten waar het vuurwerk ligt opgeslagen. De Tunesiërs gaan vandaag naar de stembus in de eerste vrije verkiezingen sinds het uitbreken van de revolutie en het vertrek van dictator Ben Ali. In de peilingen staat de gematigde islamitische partij Ennahda bovenaan. Die partij was onder Ben Ali verboden. Volgens Ennahda gaat de islam goed samen met democratie en vrijheid en zal de partij geen verbod op alcohol nastreven of vrouwen dwingen.